บุ๊กทู ห้าสิบสาม 53. 53. ร้านค้า Winkels. Winkels. เรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬา Wij zoeken een sportwinkel. Wij zoeken een sportwinkel. เรากำลังมองหาร้านขายเนื้อ Wij zoeken een slagerij. Wij zoeken een slagerij. เรากำลังมองหาร้านขายยา Wij zoeken een apotheek. Wij zoeken een apotheek. เราต้องการซื้อลูกฟุตบอล Wij willen namelijk een voetbal kopen. Wij willen namelijk een voetbal kopen. เราต้องการซื้อซาลามี่ Wij willen namelijk salami kopen. Wij willen namelijk salami kopen. เราต้องการซื้อยา Wij willen namelijk medicijnen kopen. Wij willen namelijk medicijnen kopen. เรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬาเพื่อจะซื้อลูกฟุตบอล Wij zoeken een sportwinkel om een voetbal te kopen. Wij zoeken een sportwinkel om een voetbal te kopen. เรากำลังมองหาร้านขายเนื้อเพื่อจะซื้อซาลามี่ Wij zoeken een slagerij om salami te kopen. Wij zoeken een slagerij om salami te kopen. เรากำลังมองหาร้านขายยาเพื่อจะซื้อยา Wij zoeken een apotheek om medicijnen te kopen. Wij zoeken een apotheek om medicijnen te kopen. ดิฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับ Ik zoek een juwelier. Ik zoek een juwelier. ดิฉันกำลังมองหาร้านขายอุปกรณ์ถ่ายภาพ Ik zoek een fotowinkel. Ik zoek een fotowinkel. ดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวาน Ik zoek een banketbakkerij. Ik zoek een banketbakkerij. อันที่จริง ดิฉันวางแผนที่จะซื้อแหวน Ik ben namelijk van plan een ring te kopen. Ik ben namelijk van plan een ring te kopen. อันที่จริง ดิฉันวางแผนที่จะซื้อฟิล์มถ่ายภาพ Ik ben namelijk van plan een filmpje te kopen. Ik ben namelijk van plan een filmpje te kopen. อันที่จริง ดิฉันวางแผนที่จะซื้อเค้ก Ik ben namelijk van plan een taart te kopen. Ik ben namelijk van plan een taart te kopen. ดิฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับเพื่อซื้อแหวน Ik zoek een juwelier om een ring te kopen. Ik zoek een juwelier om een ring te kopen. ดิฉันกำลังมองหาร้านถ่ายภาพเพื่อซื้อฟิล์ม Ik zoek een fotowinkel om een filmpje te kopen. Ik zoek een fotowinkel om een filmpje te kopen. ดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวานเพื่อจะซื้อเค้ก Ik zoek een banketbakkerij om een taart te kopen. Ik zoek een banketbakkerij om een taart te kopen.